Gert Kluk met het NOS Journaal. Het aantal agenten bij de grote Tesla-fabriek in de buurt van Berlijn... die wil uitbreiden, wordt flink verhoogd. Volgens de autoriteiten verhardt het protest zich en moet er worden ingegrepen. Actievoerders kamperen al weken in het bos naast de fabriek. Ze zijn tegen het kappen van 100 hectare aan bomen. Tesla wil de grond gebruiken voor onder meer een goederenstation en magazijnen. De speciaal aanklager in Georgia in de zaak tegen Donald Trump heeft zich teruggetrokken... vanwege een relatie met zijn baas. Die relatie leidde tot grote verontwaardiging, onder meer in het kamp van Trump. Een rechter bepaalde dat de aanklager of zijn baas moest opstappen. De rechtszaak tegen Trump draait om de mogelijke inmenging door de oud-president... bij de laatste verkiezingen in de VS in 2020. Trump wordt onder meer beschuldigd van afpersing en het schenden van zijn ambtseed. Ouders van de Utrechtse studenten die op een Banga-lijst werden geplaatst... doen niet alleen aangifte, ze beginnen ook een civiele rechtszaak... tegen de studenten die de lijst hebben opgesteld. Op de lijst worden tientallen studenten zonder meer beoordeeld... op hun uiterlijk en seksuele prestaties. De ouders eisen ook dat de Universiteit Utrecht en studentenverenigingen maatregelen nemen... zoals het opleggen van dwangsommen aan studenten die verantwoordelijk zijn. Ze zeggen dat hun dochters getraumatiseerd zijn door het bestaan van de lijst. De Boekenweek is officieel begonnen. Het thema is dit jaar bij ons in de familie. Op het Boekenbal in Amsterdam waren de zes leden van de familie Chabot de eregasten. Zij schreef het Boekenweekgeschenk Gezinsverpakking. Dit jaar is er voor het eerst geen Boekenweek-essay... maar in plaats daarvan een poëziebundel van Bart Chabot. De 89e Boekenweek duurt tot en met volgende week zondag. Het weer in het midden bewolkt en in het oosten en zuidoosten nog geregeld een bui. In het noordwesten breekt snel de zon door.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 Hilversum drie bestond nog niet, maar ieder zijn eigen stem. know I just can't let it go. pumping for love, pumping for love. Cause when I'm thinking of you and all the things we could do, my heart is pumping for love.